Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een brand in een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam... is iemand om het leven gekomen. Het gebouw werd ontruimd en patiënten werden opgevangen op het terrein... meldt de veiligheidsregio. Tegen middernacht was de brand onder controle... en kon een deel van de patiënten weer terug naar hun kamers. Voor de rest is intern een andere opvang geregeld... Op het terrein zit ook een TBS-kliniek, maar volgens een woordvoerder woedde de brand in een ander gebouw. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt en ook de oorzaak van de brand bij de kliniek is nog niet bekend. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over landbouwgrondfraude, zegt Investico. In 2017 kwam aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen. Ambtenaren verklaarden dat het probleem alleen in Berkelland speelde... maar volgens Investico wisten ze dat er in meer gemeenten werd gefraudeerd. In Mexico heeft het Hooggerechtshof opnieuw bevestigd... dat het strafbaar stellen van abortus ingaat tegen de grondwet. Dat betekent dat een federale wet over abortus van tafel moet... Twee jaar geleden velde het Hof hetzelfde oordeel... maar die uitspraak ging over een wet in een noordelijke deelstaat. Nu zullen vrouwen in heel Mexico gemakkelijker toegang hebben tot abortus, is de verwachting. De afgelopen jaren is abortuswetgeving in steeds meer Latijns-Amerikaanse landen versoepeld. Japan heeft een raket gelanceerd met aan boord een röntgentelescoop. Het Nederlandse ruimteinstituut ESRON heeft meegebouwd aan de telescoop... die onderzoek gaat doen naar het universum en de samenstelling van objecten tussen sterrenstelsels... Aan boord van de raket is ook een kleine maanrover die het maanoppervlak moet gaan verkennen. Japan wil het vijfde land worden dat op de maan landt. Vorige maand slaagde India erin om als vierde land ooit een ruimtevaartuig op de maan te zetten. Het weer in de ochtend kans op wat sluierbewolking bij een graad of 18.